Stef Banstra met het NWS Journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife zijn zeker drie mensen om het leven gekomen door onverwacht hoge golven. Volgens de lokale autoriteiten raakten 15 mensen gewond toen ze de zee in werden gesleurd. Bij de stad Puerto de la Cruz op Tenerife waren de golven het hoogst. Daar kwamen 10 mensen in het water die op een pier liepen. Een van hen was een vrouw die een hartaanval kreeg. Na een reanimatiepoging overleed ze in het ziekenhuis. Het dodental na de grote Russische luchtaanval op Oekraïne is opgelopen naar zeven. Rusland vuurde volgens Oekraïne gisteren honderden drones en tientallen raketten af op het land. Een van de drones sloeg in op een flatgebouw in Dnipro, in het oosten van Oekraïne. Veel bewoners sliepen nog op het moment van de explosie. Drie mensen werden gedood. Ook in de regio Zaporizhia kwamen drie mensen om het leven. En in Kharkiv werd een medewerker van een energiebedrijf gedood. Bij de Ziggo Dome in Amsterdam hebben de eerste fans zich verzameld van Lady Gaga. De popster treedt vanavond op in de Ziggo Dome. Stadszender AT5 sprak met enkele fans die er vannacht overnachten om een goede plek te bemachtigen. Het gaat onder meer om fans uit Brazilië en de Verenigde Staten. Het concert van Lady Gaga is volledig uitverkocht. Online worden er nog tienduizenden kaarten gezocht. In de voetbalsters van Oranje onder 17 jaar zijn geen wereldkampioen geworden. Ze verloren de WK-finale in Rabat van Noord-Korea met 3-0. Het halen van de finale was een prestatie op zich... want geen enkel Nederlands jeugdteam had zich ooit voor de finale van een wereldkampioenschap geplaatst. Maar na knappe zegens op de Verenigde Staten, Frankrijk en Mexico... was Noord-Korea opnieuw een maatje te groot. In de groepsfase had Oranje ook al verloren van de Noord-Koreanen. Toen werd het 5-0. Het weer vannacht bewolkt met kans op motregen of een lichte bui, vooral in het oosten van het land.